ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal meldingen van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat staat in een rapport van regeringscommissaris Mariette Hamer aan het kabinet. En de toename komt grotendeels doordat er meer aandacht is voor het probleem in de media. Er zijn natuurlijk momenten waarin er echt grote pieken zijn. Dat zagen we bijvoorbeeld rondom de uitzending van Boos. Maar ook toen er veel nieuws was over de, eh, eh, het verslag van, uh, van Ali B. ja, dan zien we die hulpvraag nog nog weer even pieken. En daar maken we ons wel zorgen over. Want hulporganisaties kunnen de vraag niet aan... en daardoor krijgen slachtoffers niet altijd de juiste hulp. De regeringscommissaris wil daarom dat er meer laagdrempelige hulp komt... bijvoorbeeld via lotgenotengroepen. In een grote zoektocht naar een verdwenen baby in Frankrijk... is nu de vluchtauto van de ouders gevonden. De baby van drie weken oud verdween uit een Franse kliniek. En de ouders zijn de halfverdachten. Die zouden het te vroeg geboren jongetje in een handtas het ziekenhuis uit hebben gesmokkeld... en zijn gevlucht naar België. En ook is er nu een Amber Alert verstuurd. En dat gebeurt in België niet vaak, zegt deze VRT-verslaggever. Maar dit is iets dat nog maar voor, voor de derde keer wordt gebruikt... omdat het echt over een situatie ging van levensgevaar. Dat kind is veel te vroeg geboren, heeft daardoor constant medische zorg nodig. En nu zijn ouders het hebben meegenomen uit het ziekenhuis... is men bang dat het kind elk moment zou kunnen overlijden. De auto van de ouders is volgens de VRT vandaag teruggevonden... in de buurt van het Belgische Charleroi. En de baby is dus nog steeds spoorloos. En een topman van Volkswagen in China is het land uitgezet... nadat hij op vakantie in Thailand positief op drugs werd getest. En hij zou daar wiet hebben gebruikt, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Dat is in Thailand eh, op zich niet strafbaar. Eh, maar er komen nu ook berichten dat hij ook cocaïne gebruikt zou hebben. Dat is ook in Thailand strafbaar. En ja, China heeft dus zulke strenge regels dat het zo is dat als je drugs in je bloed vinden... terwijl je die drugs niet in China, maar elders hebt gebruikt... dat je daar ook, eh, ook strafbaar voor bent. De Volkswagen-topman zou urenlang zijn ondervraagd en werd daarna in de cel gegooid. En met behulp van de Duitse ambassade in de Chinese tak van Volkswagen is hij vrijgelaten. Het weer en nog vanuit het zuiden breekt op steeds meer plekken de zon door bij een graad of 15. Morgen begint opnieuw mistig, maar later breekt de zon weer door en het wordt dan 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Muiden en Knopendiemen 3 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging.